en tegelijkertijd de zorg bereikbaar houden voor iedereen. Volgens het RIVM lijkt het erop dat de piek in het aantal besmettingen binnenkort wordt bereikt. De snelheid waarmee we natuurlijk de afgelopen weken steeds geconstateerd hebben dat de aantallen stegen, die snelheid is grotendeels eruit. Dat is wel een goed nieuws. De laatste actievoerder is uit de boom gehaald bij het Sterrenbos in Limburg. Een groep demonstranten zat de afgelopen week hoog in de bomen om te demonstreren tegen de nieuwbouw van een autofabriek. De zes laatste bezetters zijn aangehouden en naar het politiebureau Maastricht gebracht. Buiten het bos werd nog een zevende actievoerder aangehouden. In België heeft de politie 13 mensen opgepakt. De verdachten zouden onderdeel zijn van een terroristische groep uit Antwerpen. Bij de operatie waren zo'n 100 agenten betrokken. Volgens Belgische media waren er nog geen terreurplannen. En verschillende cafés in Amsterdam zijn hun vergunning kwijtgeraakt... omdat ze dicht waren in december toen er controleurs langskwamen... Zoals Los bij Jos, het feestcafé van Josja in de Reguliersdwarsstraat. Ja, het licht was uit en het was donker binnen. Ja, we waren dicht. Eh, vanwege eh, de, de, regels van de overheid, de restricties die daaraan vastzitten. Maar volgens Josja is er vanuit de gemeente geen contact met haar gezocht. Er is niet een brief op de mat gevallen van... goh, we zijn langs geweest, we zien dat er geen activiteit is. En dan had ik met alle liefde uitgelegd dat we wel een bestaande onderneming zijn. En dat we helemaal niet eh, van plan zijn om hier weg te gaan en gewoon aan het wachten zijn tot we wel weer kunnen. Josja staat niet alleen. Er zijn nog 15 andere ondernemers in Amsterdam die met de versoepelingen in zicht niet open mogen. Zij hebben nu een advocaat ingeschakeld. Het weer bewolkt, in het noorden wat regen. Komende nacht verandert er weinig.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 Maar dat was in ieder geval uh, de mondharmonica van Toets Tielemans... met het nummer Don't Be That Way. En Don't Be That Way is een, eh, is een jazzcompositie van Benny Koetman en Edgar Sampsons... uit het jaar 1938. En het stuk werd vooral legendarisch door het concert in de Congaree Hall in 1938... En sindsdien is het een van de een eh, bekende swing area. Eh, fijn dat u luistert. Mijn naam is eh, Marco en wij gaan twee uur lekkere jazzmuziek tegemoet. Thank you. met zijn eh, pianospel. Het is natuurlijk prachtig om zo eh, een, zondagochtend te beginnen met zulke mooie klanken. Ik ben zelf heel erg eh, een fan van dit soort jazzmuziek. Vooral met die riedeltjes met de piano. En Red Garland kan dat natuurlijk als geen ander. Waarbij je wel moet weten dat hij ooit zijn carrière is begonnen op een uh, klarinet en een altsaxofoon. Maar in 1940 ging hij over op piano, piano die hem uiteindelijk zijn bekendheid zou opleveren. En zijn verdere carrière zou beïnvloeden. Hartstikke leuk, weet je. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van de, de Jitsburg... Eh, of, nee, is van, sorry, is van Jesse Davis. En dat is de Jitsburg Waltz. is echt een prachtig nummer. Eh, eh, ja, het, leuke ervan is ook wel dat hij een eh, Duitse componist is... en een Duitse muzikant. Dus we hebben niet zo heel erg veel Duitse jazzmuzikanten. Tenminste, niet in, wat mij weet. Maar in ieder geval hartstikke leuk. En hij geeft nu les als professor op het conservatorium in, in Graz. En hij heeft zelf gestudeerd in Keulen. Nu we het toch al over Duitsland hebben. het Herzlich welkom zu mijn Deutsche Zuhörer. En natuurlijk ook een hartelijk welkom tot alle luisteraars ook uit Ermuiden. En natuurlijk ook eh, een, warm welcome to our English listeners. En eh, nou, we gaan op deze regenachtige zondagmorgen gewoon lekker verder... met een ratje en uh, eh, jazz het eerste uur. En het tweede uur gaan we een leedje over naar... mijn voorkeur voor de funk, funk jazz-achtige muziek. Dus, maar dat is pas in het, in het laatste uur van dit programma. Zoals gezegd, nu verder met Rebecca Kilhorn. waited, I know I been blue. Prayed each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You make me understand each foolish little dream I'm dreaming. Scheme, I'm scheming now. I know what Mama taught me to be true. She meant me for someone exactly like you, exactly like you. for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? Cause no one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You make me understand each foolish little dream I'm dreaming and scheme I'm scheming. Now I know my Mama she taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. She meant me for someone like you. ZFM Jazz. myself I won't. And the stakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that is fine. Gotta put it on the line. Yeah, yeah, yeah. Put it on the line. to put it on the line, boy. Put on that What happens when the audience is gone? play another song. Can't help but think about what's in it for me. <laughs> ah, you're me along. Well, if you don't take a risk, you'll never know what things could be. <laughs> so I'm gonna take the lead, cause playing it safe will kill you eventually. They say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. andere soort eh, jazzmuziek. En eh, eh, China Moses is ook een, nog een veel jongere zangeres. Zij is geboren in 1978 in Los Angeles. En ze is in Amerika een, een bekende zangeres. En ze doet ook verschillende televisieshows. Zij is de dochter van een, van een bekende zangeres, Didi Bridgewater... en van een regisseur, Gilbert Moses. En ze heeft haar eerste platen uitgebracht in 1996. Toen was ze nog maar 18 jaar oud. Ik vind het een, eh, een hele bijzondere stem. Het is eh, even wennen aan een ander soort eh, jazzmuziek. Maar toch wel heel erg bijzonder. Zeker op deze regenachtige zondagochtend vanuit Zandvoort. Jones. Een, prachtige eh, een prachtige uit Amerika. Hij is jammer genoeg alweer overleden. Dat zijn de meeste jazzmuzikanten. Maar de, Jazz Jones die trad onder andere toe in de band van... Eh, John Coltrane, het John Coltrane kwartet... dat in jazz een eh, hele nieuwe impuls gaf. Zij vernieuwde de jazz in dezelfde mate als Louis Armstrong en Charlie Parker gedaan hadden. Toch kwam uh, het in 1966 tot een breuk. Jones kon zich niet langer eh, vinden in de richting van Coltrane. Op, eh, en wilde hij in verschillende... Eh, hij, hij verschilde van mening in de drumstijl. En daardoor ging hij alleen verder. Hij heeft nog een paar prachtige LP's uitgebracht. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is een uh, LP. Dat kwam uit in nou, ik geloof ergens in, eh, in de midden vorige eeuw, in 1954 om precies te zijn. Het is opgenomen in, eh, in Hollywood. En de eh, New York Times critici Ben Redliff zei toen in die tijd... het was een van de sterkste studioalbums. Nou, ik zou zeggen, oordeel zelf. Het is Clifford Brown en de Max Roach Quintet. op trompet... met het eh, Max Roach Quintet met het prachtige nummer Jordi. Eh, the Curl in the Other Room is het, eh, is het album wat ik klaar heb staan op de, op de rechterdraaitafel. Het is een nummer van, of een album van Diana Krall. En Diana Krall is een, een Canadese zangeres. ze is geboren in 1964. En ze heeft behoorlijk wat prijzen gewonnen ook. Of ze wordt zeker geëerd in, eh, in, in Canada. In het jaar 2000 werd haar de Order of British Columbia verleend... en in 2003 kreeg ze een eredoctoraat in de kunsten aan, uni de University of Victoria. Een jaar later werd ze opgenomen in de Canadese Walk of Fame... en in 2005 werd ze ook officier in de Order, van, eh, de Order of Canada. Wat het allemaal inhoudt... Eh, ga ik later nog wel een keer opzoeken. Maar ik heb het prachtige nummer klaarstaan van Temptation van Diana Krall. russet brandy in a diamond glass. Everything is made from jeans. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know. that I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Yeah. temptation temptation We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur jazz op ZFM op deze eh, druilige zondagochtend. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. En we sluiten dit eh, eerste uur af met een, eh, met een hele fijne zangeres uit Amerika, Jasmea Horn. En ze heeft een, een Afrikaanse achtergrond. En zoals gezegd, in het eerste uur een, was het dan een ratje toe en jazzmuziek. In de tweede uur gaan we ook weer een lekkere jazzmuziek spelen. En aan het einde van de tweede uur gaan we iets over in de, in de funkmuziek. Dit was het eh, einde van het eerste uur. Ik hoop u na het eh, nieuws en reclame weer te mogen ontmoeten. En we sluiten af met Jess Horn en haar horn. and uh, eh, Noble Force, sorry. Haar Noble Force.